1 uur. Renate Kok met het NOS Journaal. De golf van aanslagen op kerken en hotels in Sri Lanka van zondag... was een vergelding voor de terreurdaad vorige maand in Christchurch, Nieuw-Zeeland. Dat heeft de onderminister van Defensie van Sri Lanka gezegd in het parlement. Hij baseert zich op de eerste resultaten van het onderzoek... naar de aanslagen van zondag. In Christchurch schoot een 28-jarige Australiër vorige maand 50 mensen dood... in en bij een moskee. De politie doet forensisch onderzoek in en om een woning in Soest. Rechercheurs zijn er bezig in verband met een vermissingszaak. Politiemedewerkers in witte pakken lopen de woning in en uit. Een 56-jarige man is aangehouden. Of de man of de vermiste persoon in het pand woonde is niet bekendgemaakt. Ook kan de politie niet zeggen wat de relatie is tussen de vermiste en de gearresteerde persoon. De jongen die vorig jaar september een paar schoten loste bij een school in Roermond... wordt vervolgd voor dubbele poging tot moord, dan wel doodslag. De jongen van 16 wordt daarnaast verdacht van zware mishandeling, bedreiging en wapenbezit. Docenten wisten hem te overmeesteren nadat hij in school een paar schoten had gelost. Vermoedelijk was een ruzie met een medescholier het motief. Het aantal megastallen in Nederland is in zeven jaar met ruim driekwart gestegen, meldt Wakker Dier. Negen jaar geleden waren er 456 stallen met een groot aantal dieren, in 2017 801. Vooral kleine boeren zijn de afgelopen jaren weggevallen, waardoor de veehouderij nu meer geconcentreerd is. SNS, Regiobank en ASN Bank hebben sinds vanochtend te maken met een storing. Klanten kunnen niet inloggen op de website en op de mobiele app. Volgens een woordvoerder gaat het om softwareproblemen. Andere banken hebben geen storingen gemeld, zegt Betaalvereniging Nederland. Toch komen er op allestoringen.nl ook meldingen binnen over andere banken. Het weer is opnieuw zonnig en warm. De maxima liggen tussen de 20 graden op de Wadden...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 Vrijheid. Vijf oorlogsjaren waren we het kwijt. Sinds de bevrijding geven we het door. Van generatie op generatie. Dat is belangrijk, zeker als je beseft dat niet alle landen deze vrijheid kennen. Samen zijn we verantwoordelijk om vrijheid in stand te houden. Daarom herdenken we op 4 mei de oorlogsslachtoffers. En vieren we op 5 mei dat we in vrijheid leven. Geef vrijheid door. Ga naar 4 en 5 mei.nl. Cachere Miriam is vandaag door 30% van de klanten genegeerd. Doe lief.